Levi van Eck met het NOS-journaal. UNICEF zegt nog nooit eerder in het 75-jaar bestaan van de organisatie... een crisis meegemaakt te hebben die kinderen zo hard raakt als de coronacrisis. In een rapport schrijft UNICEF dat het aantal kinderen dat in armoede leeft... in nog geen twee jaar met 100 miljoen is toegenomen. Dat is een stijging van 10 sinds 2019... UNICEF waarschuwt dat het nog jaren kan duren voordat het aantal kinderen dat in armoede leeft weer terug is op het niveau van voor de pandemie. Het doel om in 2030 driekwart van de elektriciteit uit duurzame bronnen te halen lijkt goed haalbaar, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Over negen jaar moet tenminste 35 terawattuur elektriciteit opgewekt worden door windmolens of zonnepanelen. Om tot dat doel te komen is Nederland opgedeeld in 30 regio's... die onderzoeken wat hun bijdrage kan zijn. De plannen die nu zijn ingeleverd laten zien dat het energiedoel waarschijnlijk ruim wordt gehaald. Wel moet er nog genoeg draagvlak blijven voor wind- en zonneparken. Inwoners van Engeland moeten vanaf volgende week zoveel mogelijk vanuit huis werken. Ook moeten ze een coronatoegangsbewijs tonen om bij nachthoreca of bij grote evenementen binnen te komen. Volgens premier Johnson zijn de maatregelen nodig om de opmars, op de opmars van de Omicron-variant te stuiten. Die zou binnen twee tot vier weken verantwoordelijk kunnen zijn voor de helft van de besmettingen. Deze week werd het dragen van mondkapjes in winkels en het OV ook al opnieuw ingevoerd in Engeland. Twee mannen zijn via het snelrecht veroordeeld voor hun rol in de rellen in Rotterdam vorige maand. Een man van 44 uit Rotterdam en een man van 30 uit Krimp aan de IJssel moeten drie maanden de cel in. Ze moeten ook 1000 euro schadevergoeding betalen en mogen een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Het weer droog, alleen langs de kust kan vannacht wat regen vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De komende dag af en toe zon, maar ook wat buien.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 you I'd I don't know why you hide it. I wanna see it behind me. You know you don't gotta lie to me. Yo quiero sentirte inside of me. Todo el día imaginándote. Lo quiero pa' mí toda la noche. And you know I don't need no favors. You know I don't need no favors. I'm a bitch on enough off for the cameras. Type of bitch few people can handle. And I walk like I know my pussy dangerous.